uur. Gert Kluk met het NOS Journaal. De Braziliaanse regering heeft zo'n 300 militairen gestuurd naar de stad Fortaleza. Het is al dagen onrustig en ook in andere steden in het noordoosten van het land zijn rellen... en ook daar is het leger ingezet. De autoriteiten zeggen dat criminele bendes achter de geweldsgolf zitten. De kort geleden aangetreden president Bolsonaro beloofde tijdens zijn verkiezingscampagne... hard op te treden tegen criminaliteit. Schiermonnikoog heeft vandaag geen behoefte aan extra helpers... om de spullen uit overboord geslagen zeecontainers op te ruimen. Een groot deel van het strand is opgeruimd... en daarom hoeven vrijwilligers niet te komen, zegt de gemeente. Er is tot nu toe 220 ton afval opgeruimd. Ook Ameland en Terschelling organiseren vandaag geen opruimacties. Wie als man in Saudi-Arabië is gescheiden van zijn vrouw... moet dat nu ook verplicht laten weten aan de vrouw zelf via een sms. Nu komt het nog voor dat mannen het huwelijk ontbinden zonder hun vrouw in te lichten. Die lopen daardoor bijvoorbeeld alimentatie mis. De maatregel is onderdeel van de hervormingen die kroonprins Mohammed bin Salman wil doorvoeren. In de Amerikaanse staat Arizona is de politie een onderzoek begonnen in een ziekenhuis waar een vrouw in comateuze toestand is bevallen van een kind. Niemand had door dat ze zwanger was. Het ziekenhuis in Phoenix verleent alle medewerking aan de autoriteiten. Of dat betekent dat medewerkers nu DNA moeten afstaan is niet bekend. In de Egyptische hoofdstad Cairo is een bomexpert van de politie om het leven gekomen... toen hij probeerde een bom onschadelijk te maken. De explosief was neergelegd bij een kerk, door wie is onbekend.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 Need an outlaw woman and a sawdust floor. Whiskey bent and then drank one more. Ain't this town like we used to do. Getting plumb tore up on the Mountain Dew. I just got paid and got all night. Drank, smoke, cuss and fight. Between work and jail, it ain't going so well. I spend a lot of time at home. I need to lose loose Cause I wanna let loose With my rowdy friends all night long Mama asked me would you try to be good But I feel it building up inside I gotta let it go Or I know it's gonna blow Just like dying spent and then drank four more. Ain't this town like it used to do? Getting plumb tore up on the Mountain Dew. I just got paid. headed. Something just ain't right. I think it went wrong when I was hitting my bone. Cause I got way too high. And now we're frown cause the money came down. I ain't been having any fun. I need to let it out. I wanna scream and shout. Party till the break of dawn. if I'm tore up on the mountain dew. I just got to pee and I got all night. Drink, smoke, cuss and fight. I can't lie to my mama cause it just ain't right. I'm on a drink, smoke, cuss and fight. Can I get my tab, Somebody call Uber. Vanaf deze plaats wens ik je een gelukkig, gezond en muzikaal 2019 toe. Met alle feestdagen achter de rug heb ik enkele songs geselecteerd van Creed Fisher. De eerste die je hoorde was Drink, Smoke, Cuss, Fight. Zij die met goede voornemen starten kunnen de titel wel vergeten. Evenals de titel van de volgende song, I've Been Drunk and I'm Still Drinking. En tenslotte Daddy's Been Gone Too Long. Veel luisterplezier. I've been drunk, and I'm still drinking. I couldn't tell you what the hell I was thinking when I cheated on the good girl waiting at home. She set my clothes on fire, now I'm sitting here on this bar stool drinking an ice cold beer. song about a rambling man that does a good girl wrong. Let this whiskey ease my mind. When the bar closes down, I got nowhere to go. But I got the greatest hits of David Allen Coe. Looks like I'll be drinking all night long. I've been drunk and I'm still drinking. I couldn't tell you what the hell. greatest hits of David Allen Coe. Looks like I'll be drinking all night long. this boat blind. Keep your ragged hotel, son, I'm taking my ass home. Mama needs some loving, and daddy's been gone too long. Got all my horses running, my foot's down on the floor. She's laying in our bed right now, says she can't wait no more. Saving up that honey, daddy loves that honeycomb. Mama needs some loving and Daddy's been gone too long. Well, we don't get no sugar while I'm out here on the road. Outlaw bands and all my fans, I'm pouring out my soul. Living like some gypsy child, but that's the life I choose. heaven's sakes, I just can't wait. I'm glad this run is through loading up my Chevy, daddy's gonna drive it home. Mama needs some loving, and daddy's been gone too long. All year, got all my horses running, my foot's down on the floor. She's laying in our bed right now, says she can't wait no more. Saving up that honey, daddy loves that honeycomb some loving and daddy's Daddy loves that honeycomb.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 In deze periode verschijnen er weinig nieuwe releases. Daarom heb ik ditmaal gekozen voor een coverband, maar wel een heel speciale. Cass Returns is door fans en clubeigenaren in Engeland uitgeroepen tot de beste en meest opwindende Johnny Cash tributeband. JP Mack, de zanger, kruipt in de huid van Johnny Cash en hij past er uitstekend in. On a Monday I was arrested uh-huh. on a Tuesday. They locked me in the jail. Her boy. On a Wednesday, my trial was attested. On a Thursday, they said guilty, and the judge's gavel fell. Well, I got stripes, stripes around my shoulders. Well, I got chains, chains around my feet. Well, I got stripes stripes around my shoulders. And them chains, them chains, they're bound to drag me down on a Monday. I got my stripes and breeches, uh-huh. On a Tuesday, I got my ball and chain. Boy. On a Wednesday, I'm down digging ditches. On a Thursday, Lord, I begged them not to knock me down again. Well, I got stripes stripes around my shoulders. Well, I got chains, chains around my feet. Well, I got stripes, stripes around my shoulders. And them chains, them chains, they're bound to drag me down. shoulders. And them chains, them chains, they're about to drag me down. Dat was Cass Returns met mijn favoriete track I Got Stripes. Emily George komt voor zover ik weet uit Texas. Over haar album Shadows of What Used To Be is weinig of niets te vinden. Maar het is zeker de moeite waard. Blue Bonnet Blues. the bluebonnet blues. Prairie's painted like the ocean, it sparkles in the morning dew.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 Take a Message to Laura stamt uit haar begintijd. We schrijven 1969. Take a message to Laura. Tell her. Take a message to Laura. Tell her. Wiley is van Amerikaanse origine. Willy Gustafson gaat schuil achter die naam. Zijn muziek is gedoopt in een sterke dosis trilstof en koehaar. Hij is veel bekender onder de naam Wiley en de Wild West. En kenners omschrijven hem als een geweldig artiest met een authentieke stem uit het Westen. In Stranded on a Gravel Road horen we hem van zijn beste kant. a ranch rig special with a coming six, homemade flatbed with a gooseneck hitch. Dents on the doors, paint peeling off the hood. Four ball tires, but the spare is good. Headed to the sale ring, pulling a load. 2005 weight heifers down the old county road. I took a big run at the bottom of the hill all dang now we're standing still. Stranded on a gravel road. Stranded on a gravel road. Oh, ah, we done broke down 40 mile from town. Stranded on a gravel road. this rig where a goat wouldn't go through the rocks and the mud and the Montana snow. She blows a little smoke, she burns a little oil, bought a brand new rig just to make a man spoil. much. I'm a telling you now, boy. Stranded on a gravel road. Stranded on a gravel road. I would done broke down 40 miles from town. Stranded on a gravel road. Hooah! ties, but the spare, she's good. Stranded on a gravel road. Stranded on a gravel road. Our dog broke down 40 miles from town. Stranded on a gravel road. Our dog broke down 40 mile from town. Stranded on a gravel road. Geschreven door de broertjes Gibb, beter bekend als de Bee Gees. En uitgevoerd door twee grote countryartiesten. Van alle nummers die Robin, Barry en Maurice Gibb voor anderen schreven... boekte Islands in the Stream het grootste succes. In Nederland strandde de song in 1983 op nummer 5. De Bee Gees schreven deze song aanvankelijk voor Diana Ross. De original van deze week. van songs over treinen kan Train Rollin' Home van Brian D. Brown toegevoegd worden. When I was just a baby, my daddy said, Don't worry about the ventures up ahead. And if you get lost and fall off track, remember that train will bring you back. I said, Train rolling home. Let them engine wheels roll me home. Will I say Train since my baby's waiting at home. Well, the engineer said, Well, it's time to go as the wheels start turning and the whistle blows. I don't have much more time to spare, so hold on, baby, I'll soon be there. I said, Train rolling home. Let them engine wheels roll me home train don't belong. Since my baby's waiting the smoke rolls up, there's only one thing I can think of. Loving her is on my mind. So train don't waste no more time. I said train rolling home. Let them engine wheels roll me home. Well, I said train. since my baby's waiting at home. Well, the train's getting closer to the station with every passing day. And I can see my baby just a stand there waiting, and I can't wait. So I said, train. baby's waiting at home. I said, let them engine wheels roll me home. Yeah, I said, let them engine Je country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. De Bluebirds is de Nederlandse countrygroep van Crystal, Elske de Wal en Rachel Louise. De groep timmert sinds een jaar aan de weg. Nu is er een eerste album, Sisters, waarop vrijwel alleen eigen nummers staan. De Bluebirds geven een eigen draai aan het country genre, al zijn Amerikaanse voorbeelden nooit ver weg. Naast het uptempo werk is er ook tijd voor bezieling. En horen we pas echt hoe goed de stemmen van de meiden bij elkaar kleuren. You got cool, you got proud. You got brave, you got loud. You got high, you got free. But you got nothing, you got nothing on me. You got heart, oh, you got buff. You got young, you got tough. You got girls like one, two, three. But you got nothing, you got nothing on me. Hold back the truth, but Compleet naar hun eigen zin en zonder hulp van een label of management werd dit album in de afgelopen maanden in elkaar gezet. De Bluebirds leggen de focus vooral bij opzwepende tracks als Ex, Lovers Blues en Dynamite. was het blokje country uit eigen land. Ik hou ervan om harmonieën te mengen en een beetje extra in een song te stoppen. Ik hou van schrijven en ik heb in de loop der jaren veel van verschillende genres genoten. En ik denk dat het op dit album terug te vinden is. Geniet ervan. Vriendelijke groeten. Tracy Garrion. I feel the shake myself right ook eens luisteren hoe Cast Returns live klinkt. JP Mac kruipt dankzij Ring of Fire opnieuw in de huid van Johnny Cash. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. will for you. country uit Italië, je houdt het niet voor mogelijk. Ellie Joyce is druk bezig naam te maken en met People Dancing Rock and Roll timmert ze aardig aan de weg.